uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Griekse hulpdiensten zijn een zoektocht gestart naar bootmigranten... die uit de kust van Kreta in de problemen zijn gekomen. Volgens de autoriteiten zijn tot dusver 36 mensen gered. Een aantal werd van het schip gehaald, terwijl anderen uit zee gered moesten worden. Volgens de migranten waren er 45 mensen aan boord... wat betekent dat er nog zo'n 10 mensen vermist zijn. Naar hen wordt met helikopters en schepen gezocht. De zoekoperatie wordt bemoeilijkt door de harde wind. In de eerste drie maanden van dit jaar hebben Nederlanders honderden miljoenen euro's meer uitgegeven in Europese webwinkels dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat heeft het CBS berekend. In het eerste kwartaal, toen veel gewone winkels gesloten waren vanwege de lockdown, gaven Nederlanders 800 miljoen euro uit in Europese webwinkels. Een stijging van 63% ten opzichte van 2020. Ook Nederlandse webwinkels boekten een recordomzetgroei van maar liefst 85 procent. Binnen de politieke partij Bijeen is ruzie ontstaan naar het royement van de nummer 2 op de lijst, Quincy Gario. Leden beschuldigen het partijbestuur onder meer van racistische trekjes. Het lidmaatschap van Gario is beëindigd om onduidelijke redenen. Volgens Bijeen zijn er zeker 10 beschuldigingen tegen hem. Die gaan niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De partij belooft zaterdag tekst en uitleg te geven op een ledenbijeenkomst. Gario wil nog niet op de zaak reageren. Daisy Bouterse en andere verdachten van de decembermoorden... kunnen geen aanspraak maken op amnestie. Dat heeft het Constitutioneel Hof in Paramaribo bepaald. Het oordeel van de krijgsraad wordt zo bekrachtigd. Bouterse is in Suriname veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moorden uit 1982. De oud-president en legerleider heeft verzet aangetekend. Het weer. Vooral in het zuiden opklaringen.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 Eddie Quenza, we don't stop. We rijden Raris, we rijden Rovers, maar in de winter ben je mijn zomer. Het maakt niet uit, want ik heb het voor je over het maakt niet uit, want ik heb het van je ogen.